wat zegt u wel? Heeft u het al vernomen? Jaapie heeft onlangs een vrouw getrouwd, maar het is een slecht voorkomen. Jaapie, wie kent er ook Jaapie niet? Een vent van de bovenste plank. Nou is hij getrouwd en nu heeft hij verdriet, want de tweede dag liep hij al mank. Oh, Jaapie is getrouwd, hij leeft in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd, er is een eigen fout. Allemaal! Oh, Jaapie is Hij Zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn Jaapie zijn vrouw heeft niet eens een neusje die slechts hem paar Voor een liefhebber is het een verwaard. dat mensen horen praten. Haar die heeft ze maar zwart gelakt, want vroeger toen waren ze blond. Ze drinkt oude klare fruit, tabak, dat is vreselijk ongezond. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Allemaal, oh, wie is getrouwd. Hij zit in de misère, in de misère. Oh, wie is trouw. Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Bravo, bravo, een beetje flinker meezingen hoor. Ze heeft een bochelend evenhals en een paar kromme benen. Ter oren die lijken wel asbakjes en voeten donder tenen. Verschonen, daar heeft een broer dood, zoiets vindt ze veel te dom. Maar Jaapie vertelt me zo'n om dagen, dat keert ze er zootje om. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen. Allemaal flink! Oh, Jaapie is getrouwd. Zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Bravo, bravo. De dames moeten ook meezingen. Jaapie had vroeger zijn bieten en zijn carbonaatjes. Zijn vrouw die eet in de fijnste school en Japi krijgt de graatje. Eens in de week wordt er soep gekookt, die is er zo zout als bren. Zijn vrouw eet de soep en het soepvlees op en de beentjes die zijn voor hen. Hey! Oh, Jaapie is getrouwd, zit in de misère, in de misère. Oh, Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen. Allee, allemaal. Oh, ja, Piet is getrouwd. Hij zit in de misère, in de misère. Oh, ja, die is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout.